met het NOS Journaal. Het treinverkeer komt weer langzaam op gang. De normale dienstregeling wordt geleidelijk hervat. Door sneeuw en ijzel was het treinverkeer de hele ochtend in een groot deel van het land ontregeld. Van en naar Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Amersfoort reden helemaal geen treinen. Op veel plaatsen zat er een dikke laag ijs op de bovenleiding. De ontregeling in het noorden was het gevolg van sein- en wisselstoringen. Op de weg zijn door sneeuw en ijzel zo'n 100 ongelukken gebeurd, vooral met blikschade. Bij Indonesië is het in eerste poging mislukt om de romp van de neergestorte Airbus van AirAsia te bergen. Enkele ballonnen die ervoor zorgden dat de romp ging drijven gingen kapot, waardoor de romp weer naar de zeebodem zonk. Binnenkort wordt een nieuwe poging gedaan om het grootste stuk van het toestel uit het water te halen. Duikers hebben bij de romp vier lichamen gevonden. Tot nu toe zijn 69 van de 162 inzittenden geborgen. Het toestel van AirAsia stortte eind december neer in de Javazee, vermoedelijk als gevolg van slecht weer. Koning Willem-Alexander en minister Koenders bezoeken vandaag de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ze betuigen daar hun medeleven met de dood van koning Abdullah. De koning stierf aan de gevolgen van een longontsteking. Gisteren werd hij begraven. PVV-leider Wilders vindt het waanzin dat de koning en Koenders naar Riyadh gaan. Hij noemt Abdullah de dictator van een barbaars land. D66-leider Pechtold had het voldoende gevonden als alleen Koenders was afgereisd. Amnesty International hoopt dat Willem-Alexander en Koenders de gelegenheid aangrijpen... om met de Saoedische regering te praten over de mensenrechten. Koning Willem-Alexander is niet het enige staatshoofd dat naar Saudi-Arabië gaat. Ook de Amerikaanse president Obama gaat naar Riyadh. Het weer van het westen uit wordt het droog en het wordt vanmiddag 3 tot 6 graden. In het hele land breekt de zon geregeld door. Alleen in het noordwesten valt nog een enkele bui. Morgen wolkenvelden, soms wat zon en plaatselijk een bui en dan wordt het 5 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.